van de 54 gewonden zijn later in een ziekenhuis overleden. Van acht gewonden is nog onduidelijk. Berichten dat het toestel tijdens de vlucht een onderdeel heeft verloren worden nog onderzocht. De Griekse premier Papandreou ziet af van een bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York. Hij wil zich richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening van eurolanden. Papandreou moet nog een aantal bezuinigingsmaatregelen realiseren om aanspraak te kunnen maken op de lening. De Egyptenaren gaan op 21 november en 22 januari naar de stembus. Volgens de Arabische nieuwszender Al Arabiya wordt in november het Lagerhuis gekozen en in januari het Hoge Huis. Het worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak zeven maanden geleden. Het weer dan nog. Vannacht trekken de meeste buien weg.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 Ik Hark met het NOS Journaal. Vlakbij het financiële centrum van New York is een demonstratie begonnen die gericht is tegen de invloed die het bedrijfsleven heeft op de Amerikaanse politiek. Zo'n duizend mensen doen mee aan de actie die de naam Occupy Wall Street heeft gekregen organisatoren zeggen dat ze geïnspireerd zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals die op het Tahrirplein in Egypte. Sommige betogers hebben dan ook tankjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. Demonstranten willen dat president Obama een commissie instelt die een einde maakt aan de financiële beïnvloeding van politici. De politie van New York heeft blokkades opgeworpen om te voorkomen dat de demonstranten Wall Street bereiken. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap, de afgelopen avond, dreigde een groep Feyenoord supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Supporters staken vuurwerk af en